Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Soedanese stad Al-Fasher is het epicentrum van menselijk lijden, dat zeggen VN-onderzoekers. Die konden voor het eerst in twee jaar kijken in de stad, die in oktober werd ingenomen door het rebellenleger RSF. Grote delen van de stad zijn verwoest. De mensen die er nog wonen hebben geen of nauwelijks voedsel, drinkwater en wc's. Inwoners gebruiken stukken plastic als deken. Eerder werd in Al-Fashir al hongersnood vastgesteld. Het lijkt erop dat de rebellen op grote schaal mensen hebben vermoord. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger een haven in Venezuela heeft aangevallen... waar boten werden geladen met drugs. Trump deed zijn uitspraak tegenover de pers, maar gaf geen details. Het Witte Huis, het Pentagon of de CIA hebben het bericht niet bevestigd. Ook Venezuela zegt er niets over. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een aanval doet op Venezolaans grondgebied. Amerika is al maandenlang met een grote troepenmacht in de regio om drugstransporten te voorkomen. In Rijnsburg in Zuid-Holland zijn tien jongeren aangehouden omdat ze vuurwerk naar de politie gooiden. Een groep van zo'n 40 jongeren stak in het dorp kerstbomen in brand. Daardoor ontstond een groot vuur. Toen agenten daarop afkwamen werden ze met vuurwerk bekogeld. Niemand raakte gewond. De politie schakelde meerdere eenheden in. En ook vloog er een helikopter boven het gebied in Rijnsburg. De politie sluit niet uit dat er nog meer jongeren worden gearresteerd. In Weesp zijn ruim 20 huizen ontruimd omdat in een woning vuurwerk is gevonden. Waarschijnlijk is het illegaal vuurwerk. Eén bewoner is aangehouden. De explosieve opruimingsdienst haalt het vuurwerk weg.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 Opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true.